Bij RTV Noord kwamen vanochtend honderden meldingen uit een groot deel van de provincie Groningen binnen van mensen die de beving voelden. Een inwoner van Beden meldde dat het bed hevig kraakte en het dak lawaai maakte. Er kwamen ook berichten uit Winsum, Ten Boer, de stad Groningen en Appingedam. De zwaarste beving ooit in de provincie Groningen was in 2012. Die had een kracht van 3,6. De beving van vanochtend met 3,4 staat in de top 3 van zwaarste bevingen in Groningen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta hebben aanhangers van de verliezer van de presidentsverkiezingen de politie aangevallen. Ze gooiden met stenen en brandbommen. Ook werden politieauto's en een slaapvertrek van agenten in brand gestoken. Het gaat om aanhangers van oud-generaal Prabowo Subianto... die verloor van zittend president Joko Widodo. Prabowo zegt dat er op grote schaal is gefraudeerd. Maar bewijs levert hij niet. Hij wil de aanslag aan, uitslag aanvechten bij het Constitutioneel Hof. Alle seks met iemand die dat niet wil, wordt binnenkort strafbaar. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Nu moet het Openbaar Ministerie bewijzen dat iemand zich verzette tegen onvrijwillige seks. Maar als de wet doorgaat, dan hoeft dat niet meer. Het kan dan al strafbaar zijn als iemand had kunnen weten dat de andere seks niet wilde. Met het wetsvoorstel wil Grapperhaus ook seksuele intimidatie strafbaar maken. Zowel op straat als online.